Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vandaal bij Volkswagen met manipulatie van emissietesten beperkt zich niet tot personenauto's. Het concern heeft ook de milieutesten van lichte vrachtwagens beïnvloed. Dat heeft de Duitse minister van Verkeer Dobrindt gezegd. Volkswagen kwam in opspraak nadat bekend was geworden dat in dieselauto's software is ingebouwd die herkent wanneer er een milieutest wordt gedaan. De motor gaat dan minder brandstof verbruiken, waardoor de auto minder vervuilende stoffen uitstoot. Het nieuws veroorzaakte een schandaal waardoor topman Winterkorn woensdag moest opstappen. Een van de Britse geheime diensten had plannen om alle internetters ter wereld in de gaten te houden. De dienst wilde van iedereen een profiel samenstellen door hun surfgedrag bij te houden. Zo moesten terroristen en criminelen worden opgespoord. Volgens de nieuwssite The Intercept op basis van nog niet eerder verschenen documenten van Edward Snowden. Leerlingen van de basisschool krijgen binnenkort een boekje over de geschiedenis van het Koninkrijk. Het boekje is geschreven op aangeven van prinses Beatrix. Het idee ontstond op Sint Maarten, waar de prinses te gast was in het kader van twee eeuwen Koninkrijk. De kinderen kregen er een speciaal geschiedenisboekje. Het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk vond dat zo'n goed idee en heeft daarom besloten dat er ook voor kinderen in Nederland zo'n boek komt. Het kabinet wil het Binnenhof in Den Haag vijf en een half jaar sluiten om de gebouwen in één keer te renoveren. De Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken gaan dan naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en het gebouw van de Hoge Raad. De renovatie kost ongeveer 475 miljoen euro. Complete sluiting van het Binnenhof is de goedkoopste optie, maar er is wel veel verzet tegen. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met het plan. Het weer, vooral in het noorden en westen veel zon. Elders afwisselend wolken, zon en mogelijk een bui. Het is een graad of 17. Komende nacht is er kans op vorst aan de grond. Morgen stapelwolken en zon bij zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Ik hoop dat je me niet heel erg gemist hebt. Vorige week eh, zou een collega het overnemen, maar die heb het helaas niet gered. Maar niet te treuren, we zijn er nu weer. Deze week hebben we 13 stijgers, geen één zittenblijver, 21 dalers, dalers moet ik zeggen en 6 nieuwe binnenkomers. Ik zal even uitleggen waarvoor geen zittenblijvers en zoveel nieuwe binnenkomers. Nou, de lijst hier heb ik Twee weken lang eh, niet bijgewerkt. En natuurlijk eh, is in die twee weken tijd wel een hoop veranderd eh, in de muziekwereld. Dus zodoende. Dus je hebt bijvoorbeeld een snelste stijger. Die is 33 plaatsen gestegen. Maar dat moet je denken dan in twee weken tijd. Hè? Ruim twee weken tijd. Drie weken tijd eigenlijk. Omdat twee weken niks gedaan is. hey, de nieuwe binnenkomers. Ehm, op 39, 34, 31, 28, 27 en 24. En er zit een hele bijzondere bij op 27, eh, kun je wel zeggen. Dat is namelijk een eh, Nederlander. Zoals ik al zei, de snelste stijger deze week. 33 plaatsen verschil. Van plaats 34 eh, naar nummer 1. En wie dat is, ga ik niet verklappen. En de snelste daler, 18 plaatsen verschil. Louis Noté met Rhythm Inside van de 20 naar 38. Sam Veld, Show Me Love, Sido. samen met Andreas Burani met Astronaut, Avicii, Waiting for Love. One Direction, Drag Me Down en Robin Schulz met Sugar... die hebben de lijst niet gehaald. En na 38 weken maar liefst is eh, Omi met de Cheerleader... er ook helaas uitgegaan deze week. Maar dat betekent dus, eh, zoals ik al zei, zes nieuwe binnenkomers. deze week eh, gaan we ook natuurlijk kijken naar de Nederlandse top 40. En ik denk dat er een hoop gebeurd is in het artiestenland... van de artiesten die in de lijst staan... Daar zal ik je ook een klein beetje van uh, op de hoogte houden. Maar natuurlijk gaat het om de top 40 uh, eh, van deze week. En ik kan uh, best goed begrijpen dat je de top 3 niet meer weet van de vorige uitzending. Maar ik weet het nog wel. Hier komt hij voor je.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 cares what they know? left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. The sun and yes, man are made of the same things. Pharrell Williams met uh, Freedom. En op een of andere manier, ik zeg het volgens mij iedere keer, moet ik aan, uh, hoe ook weer, Nelson Mandela denken eh, met dit nummer toen in de tijd toch ook zoveel uh, processongs eh, gemaakt. De Euro Breakdown. Nou ja, deze dus. Uh, gaat ook weer over vrijheid. Vooral Pharrell Williams dus op 40 deze week. Hij is helaas een paar plaatsen gezakt. Om precies te zijn, negen stuks. Vorige keer in de lijst op 31. En zijn hoogste positie met de nummer was 17. Eh, hey, we gaan ons opmaken voor de eerste nieuwe binnenkomen op 39. Sean frank gaat het over. Want Sean frank is uh, woonachtig in Toronto. En maakte in zijn eh, loopbaan als DJ en producer al tracks voor. En met onder andere Nicky Romero, Steve Aoki, Carl Nunes en Borges. En sinds 2012 worden zijn releases echt pas opgepakt. Zijn grootste succes is deze zomer gekomen als eh, Shades of Grey de eerste plaats eh, bereikt van de Beatport Chart. En op dat nummer werkt hij dan samen met uh, Delana Jane en Oliver Heldens. En die is dus deze week nieuw binnengekomen op de 39e plek in de Euro Breakdown, de Europese top 40, hier op ZFM. sleep. Gotta smoke so I can breathe.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 Ondertussen vijf weken lang in de lijst der lijsten. Wij slaan eh, weer een eh, mooi nummer over die op 36 eh, staat. Sigma samen met Ellen Hansen, Glitterball. Drie plaatsen gezakt deze week. En dan gaan we door naar de 35. Die ondertussen alweer 16 weken lang in de lijst staat. Vorige keer op een 36e plek. Deze week dus op 35. in de hoogste positie was 27. Dan heb ik het over Dior samen met Chris Brown met 5 More Hours. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I treat you like a real lady, no matter where you go. Just give me some time, baby. Cause you know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. Five more hours the night is ours, and I'm back This right here is my time. Sometimes we're just getting started. more Dior en eh, Chris Brown op 35 eh, deze week. En we zijn weer eh, toegekomen aan de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. Staat op een 34e eh, plaats. En deze dame die komt uit uh, Zweden. En geboren in 1997 en in 2008... Uh, eh, wint ze dan de Zweedse tv-talentenjacht Talang 2008. En op dit moment is zij dan 11 jaar oud. Nou, ze zong daar de nummer van Whitney Houston en Celine Dion. En haar finale nummer, My Heart Will Go On, werd haar, werd haar allereerste single. En als deze Zara Larsen, dan waar ik het nu over heb, 15 eh, jaar is, in 2013 dus... verschijnt haar eh, eerste EP Introducing. Van het mini-album eh, weet Uncover de eerste plaats te halen in haar thuisland. En nog geen jaar later verschijnt in oktober 2014 een volledig album. Nou, in 2015 staat ze dan voor de tweede keer op de eerste plaats in de Zweedse single hitlijst met de nieuwe single. Nou, Uncover staat nog steeds op dit moment ook in de Euro Breakdown. Maar eh, op de nummer 30 om precies te zijn zelfs. Maar deze op 34 en dan heb ik het over eh, Lars Life. Haar nieuwe single van deze Zweedse Sarah Larsen op 34 nieuw binnengekomen hier op uh, eh, ZFM Zandvoort. I my if it was the last. my if was no Doing it spend it. maar die eh, moet zijn huiswerk doen. Dan krijg je een nieuwe opleiding en dat soort dingen, dat hoort er gewoon bij. En die gaat me verrot schelden als hij weet wat op eh, nummer 1 staat zo direct. Ik zie opeens te kijken wie er op uh, eh, 1 staat. Ik denk, nou, nou, nou, nou, nou, nou, ik ben benieuwd. Maar zijn reacties ook naar jullie reacties uh, natuurlijk. Laat dat gewoon weten. Dit was Zara Larsen op 34 met de nieuwe single Lars Live. En 33 en 32 slaan we even voor het gemak over. En gaan meteen door naar, een, naar Spanje. Een, eh, ja, iemand die in Spanje, Japan en Italië. Je mag kiezen. Hij heeft eh, <laughs> eigenlijk eh, best wel wat van de wereld gezien. Hij werd geboren in Barcelona. En toen hij een jaar of tien was, ging hij verhuizen naar Japan. En daarna uiteindelijk keerde hij weer terug naar Barcelona. En richting 2010 samen met zijn broer Gregory. En een studiegenoot de groep Urban Lights op. Waarmee voornamelijk indiepop werd gespeeld. En in 2015 besloot hij dan over een andere boeg te gaan gooien... en zich te concentreren op de in Dat resulteerde in eh, deze single die nu eh, nieuw binnen is gekomen. En dat in Italië de eerste plaats meteen wist te veroveren... en daarna ook in de rest van Europa succesvol werd. En van de week heeft hij eh, op RTL Late Night een gouden plaat gekregen voor deze single. Voor zijn aantal digitale downloads die er zijn geweest. En dan heb ik het over Alvaro Soler met de single El Mismo Sol. Nieuw binnengekomen dus deze week op 31. thuis op de bank zit... dan eh, denk ik dat je met deze plaat niet stil kan blijven zitten. Deze lekkere letternummer van Alvaro Soler. 31 is eh, de plek eh, waar hij deze week is binnengekomen met de single El Mismo Sol. En ja, ik kan zelf ook niet eens stilstaan in de studio met deze plaat. Dus dan moet het goed zijn. Hey, tijd voor een kleine resume van de platen die we hebben overgeslagen en die we hebben gehad. Op 40 eh, vinden we deze week dan Pharrell Williams met eh, Freedom. En nieuw binnengekomen op 39. Oliver Helden en Sean Frank samen met Delana, Delaney Jane met Shades of Grey. Op 38 Louis Noté met eh, Rhythm Inside. En 37 Lana Del Rey, High by the Beach. Op 36 is voor Sigma samen met Ella Henderson met Glitterball. En op 35 vinden we dan Chris Brown met Five More Hours. Nieuw binnengekomen op 34 Sarah Larsen met Lush Life. Op 33 5 Seconds of Summer met Fly Away. 19 weken alweer in de lijst. Op 32 eh, is Lena met Traffic Lights. En je hoorde hem net, uh, Alver, Alvaro Soler, El Mismo Sol. Op 31. Eh, nou, en op 30 vinden we dan de tweede single van de, deze Zweedse dame Zara Larsen. Die staat op 30 met de single Uncover. En op 29, eh, ja, <laughs> die ga ik nog niet verklappen. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. 29 vinden we Last Frequency samen met uh, eh, Janiki Mooi single eh, Reality deze week op uh, ZFM.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 Die is eh, van Last Frequencies met Reality. 28 dan is staat wederom een nieuwe binnenkomer. En dan gaat een Britse producer staat erachter, achter deze groep, Bruce Fielder. En op zijn achtste leerde hij piano spelen. En als tiener luisterde hij voornamelijk naar jazz... voordat hij de muziek van Fatboy Slim en The Prodigy ontdekte dan eh, hou je hart alweer vast. Ik hoor het al. Ik hoor je hart alweer vast. Nou ja, na zijn studie eh, aan de universiteit speelde hij in eh, verschillende bandjes. En uiteindelijk belandde hij in de studio en maakte hij nummers voor zichzelf en anderen. En inmiddels rekent hij Felix en El Irat tot zijn vaste klanten. Zijn eerste grote succes is een dansbare track met samples uit ABC van de Jackson 5. En die track, ja, is, ik heb hem gisteren voor het eerst gehoord. Hij staat al eh, een tijdje in de Nederlandse top 40. Eh, drie weken om precies te zijn. En de eh, hoogste notering van deze plaat is nummer 11. in de Nederlandse top 40. Maar hij is deze week dus nieuw binnengekomen in de Euro Breakdown. En dan heb ik het over Sigala. Met Easy Love. Oftewel ABC hè, van de Jackson 5. Er allemaal simpeltjes van in. Heerlijk plaatje. Luister gewoon op 28 Sigala. Easy Love. leuk is omdat de bekende sampletjes zijn van de Jackson 5... is het nummer ook gewoon zo mee te zingen. En het biertje wat erachter zit is eh, inderdaad eh, lekker dansbaar. Want eh, gisteren toen ik hoorde kon meteen niemand meer stilzitten. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 27 dan, één plaatsje lager vinden we een andere nieuwe binnenkomer. En dat is een hele opmerkelijke, kan ik wel vertellen. En ehm, ik ken Eén iemand die daar eh, heel blij mee is, eh, Patrick eh, is dat. Weet dat je vast wel zit te luisteren. En anders hoor je het wel. Maar dan luister je morgenavond gewoon naar de herhaling. is van een Nederlander, want in het voorjaar van 2010 verschijnt het debuutalbum van deze beste man. En op dat album staat uh, onder andere. Dat een jaar later een bescheiden eerste hit wordt in de Nederlandse top 40. En dan maar de 29e plaats bereikt. Where We Belong en Tell a bereiken dat jaar eh, net niet de top 40. Nou, dood dan dan, waar ik het over heb, staat in 2012 onder meer... in het eh, voorprogramma van uh, Kevin DeGraw en Sinead O'Connor. Hij werkt ondertussen aan zijn tweede album Seven Layers... dat eind januari 2014 verschijnt. Nou, Paul en Home zijn beide afkomstig van het album. En... ehm eh, het zijn echte hits geworden. 538 heeft ze uitgeroepen tot alarmschijven bijvoorbeeld. En in 2015 eh, is eh, Hungry zijn vierde top 40 hit. Nou, deze maand wordt de titeltrack van Layers Let the River in zijn volgende single. En die is dus binnengekomen deze week op een mooie 27e plek. Let the River in van Dotan op 27. Luister en geniet zou ik zeggen. last night came in the spring. The final frost was laid again. We dried the roots, froze the shoots, killed the flowers, and stole the color from the summer. Oh, let the river in, burst the dams and start again. Oh, let the river in will of man can hold it in. Oh, let the river in. As the blood beneath my skin, let the river in. Nature plays, nature wins.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 the bass, let your booty go. I wanna get inside it. Run away for a few days. Think about love, baby, touche. Tied up like a shoelace. I don't like it. I don't like it. 27 worden je Dotan met de Let the River In. Nieuwe binnenkomen deze week. En dit is de nummer 26, Flowrider. Samen met Robin Thicke en Verdien White. I don't like it, I love it. Mooie, helaas een eh, paar plaatsen gedaald van 19 eh, naar 26 eh, toe. Maar dat mag de pret niet drukken. Hey, de laatste nieuwe binnenkomer vinden we op de 24e plek deze week. En dat is R-City samen met Adam Levine. Met de prachtige single Locked Away. Our City en zijn eh, broers, namelijk eh, Timothy en Tyrone... Eh, R. City zijn de, zijn broers, sorry, ik moet het wel goed zeggen... zijn de broers Timothy en Thomas. En in 2006 weten ze hun eigen nummers te verkopen aan Econ... en sindsdien zijn ze niet meer te stoppen. Als producers en songwriters bouwen ze dan door de jaren heen... een aardige staat van dienst op... En werken onder andere met eh, Mary J. Blige, Rihanna, Miley Cyrus, Beyoncé en eh, Chris Brown. En in 2008 besluiten ze dan als eh, Rock City ook eigen tracks uit te gaan brengen. En in 2015 maken ze dan samen met Adam Levine de track Locked Away. En die staat op dit moment al tien weken lang in de Nederlandse top 40. Maar deze week is hij pas in de Europese top 40 binnengekomen op een 24e plek.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 Hey, voordat we de laatste plaat van dit uur gaan draaien voor je... heb ik eerst nog wat nieuws voor je. Want Adele bijvoorbeeld sloeg miljoenen af. Wat als eerste artiest voor de titelsong van de nieuwe Bondfilm Spectre zou Adele gevraagd zijn. Nou, de zangeres was echter al snel van mening dat ze het succes van eh, Skyfall nooit zou kunnen overtreffen. En Adele was daarbij eh, wel van mening dat ze voor een uh, eh, veel kwaliteit moest leveren. Na nou, de miljoenen euro's die ze aangeboden kreeg voor het maken van een thema voor deze film... konden haar helaas niet overtuigen. Het nieuwe album van Adele, eh, naar verwachting getiteld 25, eh, best wel logisch, na 21 en 19, eh, zou mogelijk al op 11 november verschijnen. En kort voor die release datum moet er een nieuwe single uitkomen. Nou, ik ben benieuwd welke dat is en we houden er in de gaten. Ik denk dat rond die tijd haar nieuwe single snel in de Euro Breakdown terecht zou komen. Ik ken het nummer nog van Megan Trainor, All About That Bass? Ik wel. Het nummer eh, namelijk werd eh, wereldwijd ruim 178 miljoen keer gestreamd. Maar eh, Kevin Cadders, een van de schrijvers van het nummer... hield daar slechts maar, schrik niet, 5000 euro aan over. Hij vertelde dat op een universiteit in Tennessee... waar een discussie was over het schrijven van liedjes in het digitale tijdperk... een nummer 1 hit in 78 landen... En dan verdien je 5000 euro. Hoe ga je daar je familie van eten geven? Zo vroeg hij. Nou, ik heb nog nooit een uh, liedje schrijven horen klagen over uh, radioopbrengsten. Streaming is pas eh, echter wel een issue. 1 miljoen streams komen overeen met bijna 80 euro. Nou, de schrijver is niet de enige die klaagt. Laro liet eerder deze week zijn dank aan Spotify weten. Dank voor de 135 euro die jullie mij betaalden voor dit kwartaal. Nog één maand en dan kan ik misschien jullie premium service veroorloven. Lucky me. Nou ja, het is eh, inderdaad eh, wat lastiger voor de artiesten in deze digitale tijdperk. Maar dan mag de print niet drukken dat er eh, nog steeds goede muziek gemaakt gaat worden. Hey, zo direct na het nieuws de tweede helft van de Euro Breakdown. Maar eerst gaan we luisteren naar het laatste nummer van dit uur. En die is op nummer 22, 5 Seconds of Summer met She's Kind Heart. Op of Summer, She's Kinda Hot. Laatste nummer van het eerste uur eh, van de Euro Breakdown. Twee uur eh, zal ook weer een teken zijn van de laatste hits. Maar eh, dat uur daarna, hè. Dit nummer vind ik altijd zo mooi. Hè. Het is altijd gespeeld door echte instrumenten. En dat uur daarna tussen 5 en 7. Ik, de studio wordt ondertussen alweer druk. Ik zie allemaal koffertjes en weet ik veel wat. Ik denk dat het ook wel goed gaat komen met uh, muziek eh, tussen 5 en uh, eh, 7 met Zandvoort draait door.